Uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. De organisaties die verantwoordelijk zijn voor het verloop van de Amerikaanse verkiezingen... zeggen dat er geen bewijs is voor fraude. Ze schrijven in een gezamenlijke verklaring dat dit jaar de veiligste verkiezingen ooit waren. Er is geen bewijs dat er stemmen zijn verwijderd, verloren of vervangen, zo verklaren ze. President Trump en zijn aanhangers beweren al dagenlang dat er sprake is van fraude. Trump twitterde onlangs nog een bericht dat honderdduizenden stemmen zouden zijn vernietigd. Op de Filipijnen is het aantal doden door de orkaan Vamco opgelopen naar 26. De hoofdstad Manila en omgeving kampt met de gevolgen van de zwaarste overstromingen in jaren. De afgelopen dagen teisterde Vamco het hoofdeiland Luzon. Tienduizenden huizen liepen daar onder water. De orkaan is nu onderweg naar Vietnam. De belangrijkste adviseur van de Britse premier Johnson, Dominic Cummings... zegt dat hij voor het eind van dit jaar stopt. Geruchten over een eerder vertrek noemt hij verzinsels. Het is al een paar dagen zeer onrustig in het Britse kabinet. Deze week stapte het hoofdcommunicatie Lee Kane op. Dat is een trouwe bondgenoot van Cummings... en zijn opstappen zou kunnen betekenen dat de invloed van Cummings... bij premier Johnson kleiner wordt. Zelf zegt Cummings dat hij zijn vertrek al in januari had geblogd. Het aantal banen in Nederland is in het derde kwartaal van 2020 sterk gestegen. Het waren er 164.000 meer, schrijft het Centraal Bureau voor de Statistiek. Als gevolg van de coronacrisis was het aantal in het tweede kwartaal nog afgenomen met bijna 300.000. Het CBS zegt dat de stijging van het aantal banen nooit eerder zo groot was. En die cijfers zijn inclusief de banen van mensen die vanwege de coronacrisis niet of minder kunnen werken, maar toch wel krijgen doorbetaald. De grootste toename in het aantal banen was te zien in de bedrijfstak handel, vervoer en horeca.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 Moi je retourne à la réalité. Ouais, j'ai le mental. À qui tu vas la faire À qui, tu vas la faire Jolie nana, recherche jolie Joe. Comment on fait Je suis pas très mytho. Manger le truc, je sens les pipo, les pipo. Oh yeah. Ils m'ont du belle belle. Je la wanna be with you. I cannot change it. I'm sure not making it. wanna be with you center, they watch me him. Watch the way we drop it in a mix time. It rise and amplifying when we come in with the swing. Just following the back naturally harmonizing. Climb into position with synchronized it. Life from when we coming with the swing. babe, tell me what did I do tell. She says we're not responsible.